Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een van de machtigste mannen van Slowakije is opgepakt in verband met de moord op een bekende onderzoeksjournalist. De opgepakte zakenman staat aan het hoofd van een financiële groep die veel vastgoed beheert. Zijn naam dook al jaren op in onderzoeken naar corruptie in Slowakije. Ook journalist Jan Kuciak deed onderzoek naar hem. In 2018 werden Kuciak en zijn vrouw vermoord. Dat leidde tot een politieke crisis in het land. Op Curaçao is opnieuw een record aantal coronabesmettingen gemeld. Gisteren werden er 124 nieuwe gevallen geregistreerd. In totaal zijn er nu zo'n 1300 mensen op het eiland besmet. Sinds gisteren gelden er strengere regels tegen de verspreiding van het virus. Restaurants mogen geen gasten meer binnenlaten en de horeca mag geen alcohol meer verkopen. Tot vlak voor kerst geldt er een avondklok. De armoede in Nederland is in 2019 licht gedaald. Dat was nog voor de coronacrisis. Het CBS zegt dat toen 6,2% van de bevolking onder de armoedegrens leefde. Verschillende organisaties verwachten dat de armoedecijfers van dit jaar hoger zullen zijn vanwege de coronacrisis. Er is 10.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip over een ramkraak en een overval op twee Jumbo-filialen. Het gebeurde in Haarlem en Alkmaar. De politie denkt dat het om dezelfde daders gaat. Mogelijk wisten ze op welk moment ze contant geld buiten konden maken. En de uitreiking van de Oscars in april gaat ondanks corona gewoon live in een theater gebeuren. De organisatie wil geen online evenement. De filmprijzen moeten zoals altijd in het Dolby Theater worden uitgereikt. Het is nog de vraag hoeveel mensen daarbij mogen zijn. In het theater passen normaal bijna 3.500 mensen. De uitreiking werd eerder al twee maanden uitgesteld naar april. Dan het weer nog. Het wordt een bewolkte grijze dag, weinig zon en in het midden kan het ook licht regenen. Het wordt maximaal 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er gebeurde laat in de middag een ongeluk met minimaal zeven voertuigen op de N99, de weg Den Helder-Den Oever. Kettingbotsing bij afrit Palona. De weg is in beide richtingen dicht.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 some 60s in my bag. Lips sealed, ain't pillow talking on no rag. In my earlobe, got two carrots, VVS. Got a penthouse near Rodeo, out for stress. All this money when I grew up, I had nothing. Filled with backstabbing, my whole life is disgusting. Can't believe it, gotta thank God that I'm living comfortably. Getting checks, I don't believe, but she says she done with me. Burn some bridges and I let the fire light the way. Kicking my feet up, left the PJs on a PJ. Yeah, I'm a big dog and I walk around with no leash. I got water on me, yeah, everything on Fiji. Zany boss, suicide door, brand new bag. College girls, give a nigga head in my raps. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh. Hey, the bitch they hate and you can't miss what you never had. Cut the coupe, walker roof is missing. Ice, lemonade, my neck was dripping. Ice, lemonade, my neck was dripping. I rock star, pack up doors, tipping walls. hey. Add up ball, finish dogs, and expose, hey. I was 15, I took codeine with my dog, ayy. Pretty Percocet, put methazine, I feel nauseous. Put up a stick and I hop on a plane, still in my wall, wait. Shit is so risky, I gotta be gifted. He best me with fortune and fame. I remember from 50, I couldn't go back empty. I knew I was stuck to the game. Uh, loyal and I never change. Uh, I'm never gonna go against the grain. Uh, I'm never gonna be the one turn on my brother when police just gotta detain. I won't ever love a bitch more than my mother, and that's on my government name. I can't be no sucker, ain't hating on no one. I wish everybody get paid. Cause we counting up every day. Getting hot to in the grave. Zany bar, suicide door, brand new bag. College girls, give a nigga head in my raps. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh.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 In Slowakije is een zakenman opgepakt in verband met de moord op onderzoeksjournalist Jan Kuciak. De naam van de zakenman dook al jaren op in onderzoeken naar corruptie. Ook Kuciak deed er onderzoek naar. De journalist werd in 2018 vermoord. Een Amerikaanse kapitein is 34 keer aangeklaagd voor doodslag. Vorig jaar vloog zijn boot in brand en zonk. Daarbij kwamen 34 mensen om het leven. De kapitein wordt wanbeheer en nalatigheid verweten. En de uitreiking van de Oscars is volgend jaar zoals gebruikelijk live vanuit een theater in Hollywood. De organisatie wil ook in deze coronatijd geen online evenement. Wel is al eerder besloten het evenement te verplaatsen naar april. En dan het het weer nog. Het wordt een grijze decemberdag met 4 tot 7 graden. as I am.